Lot Lewin met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is door naar de kwartfinales van het WK in Qatar. Het werd 3-1 in de achtste finales tegen de Verenigde Staten. Dankzij Memphis en Blind kwam Oranje op 2-0. Na de Amerikaanse tegengoal werd het nog even spannend... tot Dumfries het duel besliste met de 3-1. Nederland treft in de kwartfinales de winnaar van de wedstrijd van vanavond... tussen Argentinië en Australië. Activisten in Iran hebben opgeroepen tot nieuwe protesten tegen het regime. Op internet wordt gevraagd om vanaf maandag weer te demonstreren en te staken. Op Telegram circuleren tips om het de politie lastig te maken. Bij eerdere acties werd onder meer olie op wegen gedumpt en werden barrières opgeworpen... zodat veiligheidstroepen moeilijk konden oprukken. Protesten in Iran worden hard neergeslagen door de politie. Volgens mensenrechtenactivisten zijn in de afgelopen maanden bijna 500 demonstranten gedood. Het regime spreekt van ruim 200. 200 doden. Zweden heeft een Koerdisch-Turkse man uitgeleverd aan Turkije... vanwege zijn vermeende link met terrorisme. Hiermee komt Zweden tegemoet aan de eisen die Turkije heeft gesteld... om het land toe te laten tot de NAVO. Zweden en Finland willen NAVO-lid worden... en Turkije wilde dat tegenhouden... omdat volgens de Turkse president Erdogan... deze landen terroristische organisaties huisvesten. De man die nu door Zweden is uitgeleverd... was in Turkije veroordeeld tot bijna zeven jaar cel... vanwege banden met de Koerdische PKK. Na zijn uitlevering is hij gisteren in Istanbul gevangen gezet. In het centrum van Roosendaal in Brabant is afgelopen nacht een Belgische man opgepakt die vuurwerk naar omstanders gooide. Een voorbijganger liep brandwonden op, een andere gehoorschade. De man gooide ook vuurwerk naar politieagenten en verzette zich bij zijn aanhouding. Hij zit nog vast. Het weer, het is bewolkt bij temperaturen rond het vriespunt. Vannacht daalt het kwik eh, tot ongeveer min 2 graden. Morgen is het bewolkt en rond het plus 2 graden. Maar vanwege de noordoostenwind ligt de gevoelstemperatuur wel onder het vriespunt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet zo heel veel aan de hand onderweg, maar het verkeer op de A5 staat in de file van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10.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 Ik voel me steeds vrijer, alles wordt kleiner. Zorgen raak ik steeds wat beter kwijt. a. fix it like a flight, then blow you up wicked. Got the ingredients, you need me to mix it. So baby, let me go to work. I'll show you how I go to work. Have the whole thing sold up like a shirt. Give me a chance to show you. Spend some time, I need time to know you. After that, we're in like the new jack swing.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 Sing it back to me, sing it back to me now love, Two hearts in a billion Wanna fall into, yeah Make me wanna shout it out Like a hallelujah We're two hearts in a billion Singing hallelujah Head is in the air tonight.